Zes uur. ook Thijssen met het NOS-journaal. Bij Shell in Pernis is gisteravond bij het spoelen van de leidingen... het gevaarlijke gas fluorwaterstof vrijgekomen. De brandweer heeft de hele tijd water op het lek gespoten... om te voorkomen dat het gas zich kon verspreiden. Het lek kon rond één uur door werknemers van Shell worden gedicht. Er is geen gevaar voor omwonenden geweest, zegt de veiligheidsregio. Bij metingen in de omgeving is de stof niet aangetroffen... en ook bij Shell zelf zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten. Wel hebben 29 mensen bij de Milieudienst geklaagd over stankoverlast. De Venezolaanse president Maduro heeft fel gereageerd op de sancties die de Verenigde Staten tegen hem hebben aangekondigd. Hij noemde president Trump een keizer en zegt dat hij de grondwetswijziging niet annuleert. Zondag de Venezolaanse. VS stelde daarop sancties in. Tegen jaar was afgesproken dat oudstrijders hun wapens zouden inleveren bij de VN. In totaal hebben meer dan 7000 mensen daaraan gehoor gegeven. Enkele honderden varkleden weigerden mee te doen aan de ontmanteling. Het is de bedoeling dat de geweren worden omgesmolten tot drie drie vredesmonumenten. De Nederlandse agrarische sector heeft relatief de laagste impact op het milieu van alle landen in de wereld, zegt ABN AMRO na onderzoek. Volgens de bank is per kilo landbouwproduct de gezamenlijke voetafdruk van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst. De Schipholtunnel gaat als het goed is minder vaak dicht vanwege een loos brandalarm, dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant mogen treinen bij lichte rookontwikkeling voortaan zachtjes doorrijden en gaan niet alle tunnelbuizen meteen dicht. Alleen bij serieuze incidenten gaat de tunnel nog dicht. Het weer, veel bewolking. In Limburg kans op regen. In het oosten blijft het bewolkt, met soms wat regen ook. In het noordwesten is er meer zon en blijft het droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het...